Michel Koenen met het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft nog veel vragen over de spreidingswet. Afgelopen dag sprak de Senaat over die wet. Die moet leiden tot een eerlijkere verdeling van asielzoekers over het land. Veel partijen willen wachten op de antwoorden van staatssecretaris Van den Burg. BBB en VVD stemden in de Tweede Kamer tegen de wet... maar in de Senaat was er wat twijfel te horen... De eenmansfracties OPNL en 50PLUS kunnen de doorslag geven... maar lieten nog niet weten wat ze zullen stemmen. de stemming over het wetsvoorstel is volgende week dinsdag. In Belarus is een politieke gevangene overleden. Vadim Rashko overleed een week geleden... maar de gevangenis heeft zijn dood nu pas naar buiten gebracht. Volgens de officiële lezing is Rashko overleden aan een longontsteking... De mensenrechtenorganisatie zegt dat hij pas naar het ziekenhuis werd gebracht toen het al te laat was. De man kampte al langer met gezondheidsproblemen. Rasko was naar schatting een van de 1400 politieke gevangenen in Belarus. Dissidenten die zouden stelselmatig worden mishandeld. Op het FIFA-gala zijn de Argentijn Lionel Messi en de Spaanse Aitana Bonmati uitgeroepen tot voetballer en voetbalster van het jaar. Serena Wiegman kreeg voor de vierde keer de prijs van beste coach van het jaar van een vrouwenteam. Ze werd tweede op het WK met Engeland. En Limburgse vlaai wordt volgende week officieel door Europa erkend als beschermd streekproduct. Dat betekent dat alleen bakkers uit Nederlands en Belgisch Limburgs hem nog onder de naam Limburgse vlaai mogen verkopen. En er allerlei eisen zijn waar de vlaai aan moet voldoen. Een groep bakkers heeft jaren gepleit voor de beschermde aanduiding. Het weer nog, te trekken sneeuwbuien over het land. Vooral in het binnenland kan een paar centimeter blijven liggen.